Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was een dramatische avond op Urk, zegt de burgemeester op Twitter. Hij moest een noodbevel afgeven in het dorp... omdat jongeren na 9 uur relden vanwege de avondklok. Ze vernielden dingen en staken vuurwerk af. Ook werd een coronatestraat in brand gestoken. Twee mensen zijn opgepakt, tientallen mensen kregen een boete. Het Museumplein in Amsterdam is vanaf nu 11 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Betekent dat je er preventief gefouilleerd kunt worden. Er staat vanmiddag weer een demonstratie tegen de coronaregels op de planning. En de gemeente denkt dat het misschien, net als vorige week, weer uit de hand gaat lopen. Ook het centrum van Eindhoven is vandaag een veiligheidsrisicogebied. Daar wilde de extreemrechtse beweging Pegida demonstreren. Dat werd verboden, maar de burgemeester is bang dat er toch mensen komen. En nog een protest, maar dan in Tsjechië. Daar gingen cafés en restaurants gisteravond tegen de regels in gewoon open. En dus gingen veel mensen een pilsje drinken of uit eten. De horeca is boos over de Tsjechische lockdown. Ze zijn, net als in Nederland, al sinds half oktober dicht. En op de meeste plekken in Nederland was het natuurlijk stil op straat vannacht. In Assen bijvoorbeeld. Tussen 9 en half 5 mag je alleen op straat zijn als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld om de hond uit te laten voor je werk. In Hengelo had bijna iedereen het goed voor elkaar. Van het werk dus. Ah, kijk aan. Jij hebt een verklaring. Ja. kijk aan. Ingevuld en wel. En dan de andere hier op die telefoon. Ja, heel goed. We dachten vijf van negen, dachten oh shit, ik moet gaan. Dus ja, dat is wel jammer, zit je gezellig te kletsen en dan moet je helaas naar huis. Maar, eh, Nou, hou dan maar, want <laughs> anders, word je er op de bond geslingerd. Fijne avond. Het weer, vanmiddag af en toe zon. Het wordt zo'n 4 graden. Vanavond opnieuw sneeuw in Limburg en Brabant. Op andere plaatsen kan het gaan vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je hebt een klein beetje vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam.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 Why do stars fall? sky every time you walk by, just like me. They long day like why all the girls in town long to be close to you. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en u luisterde naar Carmen McRae. They long to be close to you. Het komt uit het album The Great American Songbook. Zoals gezegd, vandaag veel live nummers, maar ook veel vocalisten. En natuurlijk is het leuk als je die kan combineren, vocalisten, met eh, live uitvoeringen. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is eh, van een onbekende groep. Het, eh, de groep heet de Chet Mekela Quartet. Chad Makla is een uh, eh, bariton-saxofonist. En hij maakt muziek die een beetje doet denken aan eh, Gary Mulliken... maar ook aan Ornette Coleman. Gary Mulliken is natuurlijk een pianist. In dit, in deze gezelschap zit geen piano. Hij speelt erop samen met Brad Turner op trompet... Paul Rushka op bas en Jess Cahill op drums. Het album heet Flicker uit 2005... Ehm, en het nummer dat heet My Ideal... Het duurt een beetje te lang, dus ik kan het niet helemaal draaien. Luisteren naar Chet Mekela kwartet van hun album Flicker uit 2005, eh, My Ideal. We gaan tempo wat opvoeren. Het is tenslotte twee uur van CFM Jazz. Ik ga het eerst luisteren naar Michel Legrand. Een album dat hij heeft opgenomen in, eh, in Jimmy's, een eh, uitgaansgelegenheid. Ik weet het niet waar. Ehm, het nummer heet You Must Believe in Spring. En hij wordt vergezeld door Ron Carter op bas... Phil Woods op altsax, Grady Tate op drums en George Davis op gitaar. Daarna ga ik draaien een ander live nummer van eh, Ernestine Anderson. tight. Because of the hour I'll be getting in tonight, I don't care. Tonight I'm gonna do as I choose. I'm gonna dance, have me a good time. So would you, would you play me some down home blues? twee heerlijke live nummers. Allereerst Michel Legrand live at Jimmy's met You Must Believe in Spring. En daarna Ernestine Anderson van het album I Love Being Here With You, Down Home Blues. Ernestine Anderson, een zangeres die veel opgetreden heeft live met andere artiesten... waaronder George Shearing en eh, de Concord All Stars. Concord is het platenlabel en... In 2002 realiseerde zij zich dat ze misschien een uh, album van die live nummers met Ernestine Anderson apart konden uitbrengen... en daarmee succes konden halen. En dat eh, gebeurde. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen... is van een Canadese zangeres. Van oorsprong is ze Nederlands met Indonesische ouders. Ze is opgegroeid in Canada in het eh, noordelijke deel van Ontario. En ze begon te zingen in, uh, in coffeeshops al op de leeftijd van 12. Ze trad verder op in een jazzscene van Montreal... en groeide daar verder eh, uit tot een eh, volwassen vocaliste. In 2011 kwam haar album uit. Het heet Born to be Blue. Het nummer heet I'm a Fool to Want You. En de zangeres heet Jeannette Lambert. to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine Once again, these words I'd have to say. Jeanette Lambert ga ik door met Billie Holiday. Een verzameling radioopnames uit de jaren 60. Het nummer heet The Way You Look Tonight. Het is uitgezonden in het begin van de jaren 60. and that that laugh, wrinkles your nose, touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange Any ballad, whatever tempo, becomes a jazz vehicle for Billy Holiday. Became... Ja, dat was het alweer. Um, ehm, Billy Holiday met The Way You Look Tonight. Ik ga verder met Eddie Thompson, een album dat heet I Hear Music. Love Me or Leave Me is het nummer wat ik ga draaien. Eddie Thompson was een pianist die samen eh, met Vic Ash in een kwartet speelde... en daar veel succes mee heeft gehad. Vic Ash is een eh, Britse klarinetist. En ehm, op dit album speelt onder andere mee Benny Goodman op de drums. Benny Goodman die natuurlijk zijn eigen band had. En ehm, daar veel mee optrad. Maar zo nu en dan een eh, uitstapje maakte. En dit is met eh, het Vic Ash Quartet. Eddie Thompson, Love Me or Leave Me. Thompson met Love Me or Leave Me. Ik ga verder met Helen Humes. Het nummer heet A Million Dollar Secret en eh, het komt uit 1976. Humes met de Million Dollar Secret. Mocht u nou eens een keer eh, iets willen weten over het programma... of over de nummers die we gedraaid hebben... wij hebben op Facebook een pagina dat heet uh, eh, CFM Jazz... en daarmee kunt u eh, met ons in contact komen. We zijn altijd leuk om, vinden het altijd leuk om reacties te horen. We gaan wat anders doen. Ehm, we gaan naar Timo Lassie. Het album heet The Soul and Jazz of Timo Lassie... Het komt uit 2007. Timo Lassi is een uh, tenorsaxofonist. En ehm, ja, hij, is een, eh, een briljante. Hij eh, heeft ehm, veel gespeeld. Komt uit ehm, Finland. En hij heeft een mooi album gemaakt... waarop hij samenspeelt met Giorgio's Contrafuris op piano... En onder andere Juca Escola op trompet. Miko Moestone op trombone. Gaan we luisteren naar de Sweet Spot van Timo Lassi. met de Sweet Spot... van zijn album The Soul and Jazz of Timo Lassie uit 2007. Ik heb nog een paar mooie albums van hem gevonden... en die gaan in eh, volgende uitzendingen voorbij komen. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag, helaas. Het is van uh, Maaike den Dunne, een Nederlandse jazzzangeres, componiste. En eh, zij maakte haar debuutalbum in... Ehm, ja, welk jaar was het? 2013. Het debuutalbum dat heet Arrival. Voor haar debuutalbum was zij al bekend en eigenlijk beroemd. Want zij eh, trad op op het North Sea Jazz Festival. Ze werd eh, twee keer benoemd in het Downbeat magazine als, eh, ja, een, als een, hoe noem je dat, een um, outstanding performance, een buitengewone optreden. En ehm, zij heeft ook meegedaan aan het Europese Jazz Orchestra ehm, in 2009. Haar debuutalbum heet Rifle en ik heb daarvan uitgekozen Sunday Secrets, Mike en Den Dunnen. Yes, my in marriage with a one-night stand And as I sit on the chair, I can hear the I must confess that I love the way it feels to be alive. I'm a sinner, okay, but you can blame it on my youth. I'm not always faithful, but I always speak the truth. Since I'm explaining all my secrets on Sundays, through the week I'd rather be excused. luistert naar Maaike Dunne met Sunday Secrets. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Fijne zondag nog en graag tot een volgende keer. And as I sit on the chair, I can hear these words resounding. I pray for situations getting out of hand. I must confess that I love the way it feels to be alive. I'm a sinner, okay, but you can blame it on my youth. I'm not always faithful, but I always speak the truth. Since I'm explaining all my secrets on Sunday.